12 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Een 20-jarige automobilist die op taart 2 bij Hedel een dodelijk ongeluk veroorzaakt... is veroordeeld tot een jaar celstraf waarvan de helft voorwaardelijk. De man uit Beest was tijdens een stapavond de Bob. Hij had niet gedronken, maar reed volgens de politie wel met 200 km per uur over de A2. Hij verloor de macht over het stuur, slipte en vloog achterwaarts via de Bermen Talut af. Zijn drie vrienden waren op slag dood, hij zelf raakte gewond. Doem had 15 maanden cel geëist, maar de rechter houdt er rekening mee dat de 20-jarige man het dodelijke ongeluk zijn hele leven met zich zal meedragen. In verschillende Franse steden is het vannacht onrustig geweest nadat Algerije zich had geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. In Parijs, Lyon en Marseille, waar veel Algerijnen wonen, greep de politie in toen de feestelijkheden uit de hand liepen. 74 mensen zijn aangehouden. In Marseille werd de politie met stenen bekogeld. In Lyon gingen tientallen auto's in vlammen op. Algerije is een voormalige kolonie van Frankrijk en daarom wonen in de Franse grote steden veel Algerijnen. De Europese regeringsleiders hebben in Brussel associatieverdragen ondertekend met Oekraïne, Moldavië en Georgië. Namens Oekraïne zette president Poroshenko zijn handtekening. Het verdrag met Oekraïne zou vorig jaar al worden getekend, maar toenmalig president Janukovic weigerde dat op het laatste moment. Het was een van de factoren die leidden tot een volksopstand. De verdragen moeten leiden tot nauwere economische en politieke samenwerking. Het bijtincident op het WK voetbal heeft niet alleen sportieve gevolgen voor Luis Suarez. Het bedrijf Eet Poker maakte vandaag bekend de samenwerking met de Uruguayaanse voetballer per direct te beëindigen vanwege het optreden van Suarez. De sterspeler van Uruguay werd gisteren door de FIFA voor negen wedstrijden geschorst omdat hij in de wedstrijd tegen Italië een Italiaanse verdediger in zijn schouder beet. Het weer, eerst vooral in het zuiden kans op een bui, later ook in de rest van het land.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 De hele dag geen voetbal. Tjonge, jongen, jongen. morgen mogen jullie weer hoor. Morgen is weer feest. Dan eh, begint het gewoon weer. De hele circus. ja, we hebben er weer zin in vandaag. Het is vrijdag, dus hebben we de weekendagenda om kwart over één. En eh, natuurlijk het regio nieuws. En... Eh, Even kijken of alles nog werkt. Ik denk het niet. Pam, pam, pam, In ieder geval, eh, nou ja, tussen 12 en 2 gaan we het weer doen, hè. En eh, we maken het gewoon weer gezellig. En eh, we hebben weer leuke platen klaarstaan. Hoewel klaarstaan. Ja, het komt allemaal goed hoor, maak je geen zorgen. Laten we eens beginnen met ABBA. Vind ik wel leuk, gewoon even gezellig, lekker, eh, even lekker ABBA. Dat is lekker, eh, eh, ABBA natuurlijk. Ja. Dancing Queen, ja. Dancing Queen. Ha. Zweeds, hè, voor Dancing Queen. was de, de bijdrage van Engeland vorig jaar bij het eh, Eurovisie Songfestival. Dat was eh, Bonnie Tyler en eh, dat, dat heet Believe in Me. heel ander Ik ken, ik ken eigenlijk een heel andere Believe in Me. Ja, maar goed. Ehm, eens even kijken. Oh ja, zo moet ik het doen. Hoppa. Nou, dan komt de volgende. Eric Clapton. Old Sock heet de cd en het nummer wat we draaien heet Angel. eerste die heet Alt Sok. Oude sok dus. Nou, als je die foto op de ziet, dan... Eh, geloof je dat ook wel. Ja, geweldig. Eh, Eric Clapton was dat. En het nummer dat heette Alt Sok. Nee, het, nee, joh, sukkel. Nee, het nummer dat heette Angel. En niet Alt Sok. Ja, dat is heel wat anders. Dit zijn de mamas en de papa's. California Dreaming. All the bij eh, bijna elk koor wel eh, op het repertoire staat. Dit eh, California Dreaming natuurlijk van de mappa, mama's en de papa. De mappa's en de pama's. <laughs> mama's en de papa's. Ja, zo was het. Crystal, dames en heren. Het meisje komt uit Zandvoort-Zuid. En zij, uh, in ieder geval uit Zandvoort. En niet Zandvoort, maar Zandvoort. En die heeft weer een nieuwe plaat. Ja. En ze is een hele leuke. I'm in love heet het. Hier is Crystal. for the first time. I'm in love, I'm in love with a boy like you. I never thought, never thought I'd be swept off a straight line. I never thought, never thought that I'd run into you. Don't you know, don't you know that you'll be mine? Two of us moving to the same melody. He doesn't know it yet, but that's alright. It's just a matter of time before the sunshine. I'm living on love, you see. No need. dat was Crystal. En dat nummer dat heet I'm in Love. Het is gewoon een lekker liedje. hey, dit lijkt Blondie wel. Ja, het is er ook. Call me Debbie Harry. Woehoe. From the 80s. album. Dat heet The Best of Blondie. Call me. Ach ja, dat hoort er ook bij af en toe. Hij is Blondie. Oké, eh, we gaan weer even over naar eh, iets eh, nieuws. Een, een, plaatje dat pas geleden is uitgekomen. En wat ik persoonlijk een leuk liedje vind. Ik ben helemaal niet zo'n fan van Rolf van Velsen. Maar dit vind ik toevallig nou een ontzettend leuk liedje van hem. Sing, sing, sing. Hij doet het samen met zijn vader. Jawel. Dat heb je dan nou weer afgekregen van Alain Clark natuurlijk. Started with a simple melody Right there from the heart While driving in his car And when I learned to sing in harmony I fell into zijn vader, Pa van Velzen dus. Zoon en Pa van Velzen. Van Velzen en zoon. Stiefbeen en zoon. Nee, oh dat is het. <laughs> Dat kan weer niet. Oké. Nummer 1, zing, zing, zing. En ze laten hier eh, merken dat... Eh, dat vind ik dan weer positief aan Rol, hè? Dat hij toch wel geïnspireerd is door de Beatles. Jawel. Laat hij hier ook zeer duidelijk worden, maar dat zal voor zijn vader vandaan komen, denk Wat u hoorde, eh, zo even als je goed opgelet hebt natuurlijk, hoorde u een aantal titels van de Beatles voorbij komen. Titels van de Beatles, dat rijmt. Titels van de Beatles. En dat, eh, dat, eh, dat wat dat heet, Sing, Sing, Sing. Dat is David Bowie. Die zingt ook. Maar die heeft het over veranderingen, dat mag ook. Changes. Come on, David. still don't know what I was waiting for. And my time was running wild, a million dead end streets. And every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strange. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strange. Changes. It's gonna have to be a different man. but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through changes. Turn and face the changes. Don't tell them to grow up uh, of it. Changes. Turn and face the Changes. Where's shame? You've left us up to het eh, regionieuws wordt nog hard gewerkt. Ja, ja. ja dat heb je nou helemaal, hè. Moet allemaal eh, overal vandaan geplukt worden en zo. Maar er wordt nog hard aan gewerkt, dus het wordt iets later. Maar u krijgt het wel, hoor. U krijgt het wel. Maakt u zich geen zorgen. Komt allemaal goed. Blijf bij ons. Stay with me. Dit is Sam Smith. En dit is een van mijn favorieten van het ogenblik. Van de nieuwe platen dan, zou maar te zeggen. Sam Smith. Stay with me.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 Trouwens, er is ook een nummer van Status Quo wat Paper Plane heet. Ja, dat is waar ook. Dus zelfs een band die Paper Plane heet. Ja, nou ja, het gaat allemaal over papieren vliegtuigjes. En eh, het klinkt wel lekker. Dus we gaan gewoon lekker door. Billy Joel. plaat inspireerde volgens mij door de Four Seasons, Frankie Valley, eh, Billy Joel. En dat nummer dat heette Uptown Girl. En er is ook weer een versie van Westlife, geloof ik, als ik het goed heb. Mm. Die lieten zich dan weer door hem uh, inspireren, ja. Hey. Dit is Pharrell Williams. eens aan moeten hoor. Hoewel, die stranden zoals uh, eh, eh, Ipanema Copacabana zijn wel leuk, eh, mooie meiden kijken hoor. Maar er is lijkt het me nou mee. Het boeit me totaal niet. Ja. Peter Allen was dat. En het nummer dat heet Let's Go to Rio. Jawel. Nou, Nederland zelf al zit er. En eh, we weten niet hoe lang het of het alles nog gaat duren.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 Onze Vriendschap heet het. We gaan eh, u eventjes even meenemen naar het NOS nieuws van 1 uur. Regio nieuws komt in de 2 uur gegarandeerd Ja. We waren wat laat vanmorgen en zo. Treinen die weer eens vertraging hadden. Denk je weet het allemaal nooit. Oh, vervelend en zo. Nou goed, laten we het daar niet over hebben. Laten we gewoon eh, even opgaan naar het nieuws van 1 uur. En straks, 2 uur, gaan we gewoon door. Ja, tot 2 uur.